Jobboot met het NOS De marine van Indonesië heeft 37 vissersschepen opgeblazen en tot zinken gebracht. Het zijn boten van illegale vissers uit onder meer Papua, Nieuw-Guinea en Thailand. De bemanning is aangehouden en hun vangst in beslag genomen. De Indonesische autoriteiten controleren streng op diefstal van vis uit hun wateren. Jaarlijks loopt het land miljoenen euro's aan inkomsten mis door illegale visvangst. Bovendien brengen de vissers schade toe aan het milieu. Vooral zeldzame koraalriffen lijden onder de illegale visvangst. Het lichaam dat zondag werd gevonden in de Utrechtse wijk Overvecht is van de Dominicaanse vrouw. Ze was sinds 31 juli spoorloos. Sectie heeft uitgewezen dat de vrouw van 45 door geweld om het leven is gekomen. Haar ex-man werd kort na haar vermissing aangehouden. Hij wordt donderdag voorgeleid. De VVD-Tweede Kamerfractie stemt in met het steunpakket voor Griekenland. De fractie heeft er de hele middag over vergaderd. Volgens Kamerlid Harbers lag de beslissing de partij zwaar op de maag... want de VVD heeft twijfels of het pakket echt zal werken. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de kwestie. De PVV heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. In IJmuiden zijn de eerste grote schepen aangekomen die meedoen aan Sail Amsterdam. De afgelopen dagen meerden al diverse schepen aan in IJmuiden. Grote publiekstrekker is de Clipper Stad Amsterdam. Dat schip voert morgen de parade aan tijdens de Sail In van IJmuiden naar de Eihaven in Amsterdam. In totaal doen 44 tolships mee aan de parade. En de komende vijf zeildagen verwacht Amsterdam 1,7 miljoen bezoekers. Bijna de helft van de mensen die asiel aanvragen in Nederland komt uit Syrië. Afgelopen maand vroegen ruim 2300 Syriërs asiel aan. Dat aantal is de afgelopen vier maanden verviervoudigd. In april melden zich nog zo'n 650 Syrische asielzoekers. De tweede grote groep asielzoekers komt uit Eritrea. Ruim duizend mensen uit dat land kwamen afgelopen maand aan in Nederland. Het weer, vrijwel overal droog, vannacht lokaal mist.